Kees Groot met het NOS-journaal. VVD en PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De coalitiepartijen zijn al dagen met elkaar in gesprek over de bed, bad en brood kwestie. Haagse ingewijden gaan ervan uit dat de partijen nu langzamerhand naar een uitkomst toewerken... en dat morgen een cruciale dag wordt. PvdA-leider Samsom zei na afloop vanmiddag dat het echt de goede kant op gaat... en dat hij hoopvol is gestemd. Het bedrijf Tulip Oil wil komende winter al een gasput boren op Terschelling. Dat blijkt uit de vergunningsaanvraag. De boringen moeten uiteindelijk ongeveer 6 miljard kubieke meter gas opleveren. Drie kilometer uit de kust wil Tulip Oil een platform bouwen dat daar naar verwachting 23 jaar blijft staan. De bewoners van Terschelling zijn tegen de boringen. Minister Kamp neemt in de zomer een besluit. De NAM biedt voor het eerst excuses aan aan mensen die problemen hebben door de aardbevingen in het Groningse gaswinningsgebied. Directeur Schotman van de NAM reageert hiermee op de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat de maximale opbrengst op de eerste plaats stond en niet de veiligheid van de inwoners. Schotman zegt het ten zeerste te betreuren dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden. De Nederlander Paul R. heeft voor de Duitse rechter bekend dat hij schuldig is aan matchfixing. Hij heeft spelers van de Duitse club St. Pauli omgekocht en vervolgens op de uitslagen van wedstrijden gegokt via wetkantoren in Azië. Ook twee spelers van St. Pauli en een tussenpersoon staan terecht. Het Duitse OM heeft aanwijzingen dat R ook in Nederland wedstrijden heeft gemanipuleerd. Bij Waddingsveen is een schip met duwbakken klem komen te zitten onder de hefbrug over de Gouwen. De brug is beschadigd en instabiel geraakt. Geprobeerd wordt het schip los te krijgen zonder dat er meer schade ontstaat. In een straal van 50 meter rond de brug is alles afgezet. Het weer, veel zon, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend wolkenvelden, later meer zon en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het is een drukkere avondspits dan gebruikelijk. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Afrit Bunschoten 11 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 8 en bij knopen Diemen 9. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 4. En van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel nog eens 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht. De A4 Den Haag-Amsterdam voor knopen Nieuwe Meer 7 kilometer. De A10 Flinke drukte op de A10 Zuid tussen de afrit IJmuiden en Zeeburg. In totaal 16 kilometer langzaam rijden. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht Oost 9 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 7. A27 Utrecht-Almere. De weg is dicht bij Huizen. Er staat 12 kilometer file achter. En vanuit Almere naar Utrecht staat er 8 kilometer. En is er ook een rijstrook dicht. Van Almere naar Utrecht ook file bij Beeldhoven. 5 kilometer. Bij knooppunt Lunetten nog eens 9. De N44 Den Haag Haag-Wassenaar voor Wassenaar 5 kilometer. En de N210 Schoonhoven naar Rotterdam voor de A16 2 kilometer file.